Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De strengere coronamaatregelen gelden vanaf nu. Je moet thuiswerken, minder reizen, alleen winkelen, minder visite uitnodigen thuis, sportkantines moeten dicht. En het advies is om in winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven een mondkapje op te zetten. Dat is een advies, geen verplichting. En daarom gaan maar weinig winkels klanten zonder masker weigeren. Bij supermarkten en de HEMA mag je bijvoorbeeld gewoon nog naar binnen zonder mondkapje. Maar deze jongeren zetten hem wel gewoon op. Ik zou het wel doen. Waarom? het is wel fijner, ja. Ja, gewoon ook jezelf beschermen. Ik vind het niet erg om te dragen, ik heb ook geen last van dus. En als je straks nog een pilsje gaat doen in de kroeg moet je ook vroeger pieken, want over vier uur sluit de horeca al balen voor theaters, bioscopen en podia in Amsterdam. Er komt voor hen voorlopig geen uitzondering op de coronaregel van maximaal 30 bezoekers. Volgens de gemeente zijn er in Amsterdam zoveel besmettingen dat het te gevaarlijk is om meer mensen bij elkaar te laten komen. Tegen een man die vorig jaar twee schoonmakers doodstak in een bioscoop in Groningen is tbs en dwangverpleging geëist. De man zou in de bioscoop op zoek zijn geweest naar een slaapplek. Volgens deskundigen is hij ontoerekeningsvatbaar en was hij totaal psychotisch. En Ronnie uit Alblasserdam werd vanochtend een klein beetje een bekende Nederlander. Want hij kwam vast te zitten in de kruipruimte van een huis waar hij aan het werk was. Urenlang zat die klem tussen een zandlaag en een fundering. En hulpdiensten maakten zich ook echt wel even zorgen. Ik was zelf in principe best wel heel erg rustig eigenlijk. Want de ambulancepersoneel wilde me eigenlijk nog voor de zekerheid infuus aanleggen. Mocht ik in paniek raken of iets dergelijks. Voor eventueel kalmeringsmiddel. Maar dat was allemaal helemaal niet nodig geweest. Uiteindelijk werd hij bevrijd door een speciaal team van de brandweer. Er moest wel eerst een groot gat gegraven worden in de tuin om bij die kruipruimte te kunnen komen. Krijg je het weer nog? Vanavond kan er nog een spatje regen vallen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen begint droog en zonnig. Later heb je toch weer kans op buien. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Waarin geen plaats is voor invloeden uit de pop. Mama, I guess you heard I got married van scherpe gitaren, zijdezachte viool en stralend pedalstielwerk. met erbij haar Californische zonneovergoten sopraan. Pure country. Tennessee hoorde je al. Met Outlaws en Honky Tonk Woman is dit blokje compleet.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 The Music Man zingt mooi samen met Jamie Johnson. Dit is het favoriete album van de maand. I can remember. I've had a guitar in my hand. It's like God looked at me from heaven. Said, I think I'll make a music man. And it was deep down in my his head. Dat doet Sina Samuelson, die dit jaar 40 jaar actief is in de Zweedse country scene. Ze heeft bovendien een timbre waar menige country lady uit Nashville van kan dromen. Sweet Mama, Elvis en Me. original van deze week. Big Iron is een standaard western verhaal. Een boswachter uit Arizona komt naar de stad om de jacht te openen op Texas Red. Een vrede moordenaar met 20 inkepingen op zijn pistool die symboliseren hoeveel mensen hij heeft omgelegd. In een duel schiet en doodt de boswachter Texas Red met de Big Iron op zijn heup. We gaan terug naar 1960, toen Marty Robbins het opnam. Crossroads, Crossroads. Country Flashback. To the town of our free who rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a 24. And the notches on his pistol numbered one in 19 more. One in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around was an Arizona range, you wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead, and he said it didn't matter. He was after Texas Red, after Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. Twenty men had tried to take him, twenty men had made a slip. Twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was twenty past eleven when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was forty feet between them when they stopped to make their play swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas red and not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. when he tried to match the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. Big iron, big iron, when he tried to match the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. 48 songs uit 2002 die nu van de plank zijn gehaald en nog niet eerder uitgebracht. In totaal komen er drie albums uit. Wella Hellas vinden we terug op het tweede van Gillian Welsh. de maand. In 1979 scoorde Johnny Rodriguez met Down on the Rio Grande zijn laatste top 10 hit in de jaren 70. Mexican lady. Lord, how she loved me down on the Rio Grande. Laughing and singing in the warm. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. Music Row is een autobiografisch nummer, boordevol verwijzingen naar bezienswaardigheden in Nashville. Van het betaalbare toeristenmotel The Fiddlers Inn en de historische Ernest Tubbs Record Shop tot de oude huizen op 16th Avenue en het eerbiedwaardige Bluebird Café. Het is de titelsong van Luke Leert's debuutalbum. stayed at the Fiddler's Inn on a seven-day getaway family vacation. Ernest Tubb record shop and a nine o'clock Opry show. Next day we took a ride right over to Music Row. That night we hit the Bluebird. I saw Tony autograph, and just like that. the strange Little houses full of people. was about anyway And there's some kid tonight in his bedroom strumming chords Trying to find a rhyme for a loan Someday you'll bring that heartbreak down To Guitar Town, hit the roundabout And pour it all out on music in Holland. Achter het duo Two of a Kind gaan Wilma en Marco Massaar schuil. Met Walk on the Wild Side of Memory Lane lanceren ze hun eerste single. Put another memory on the attic I'm holding on to something new. It's all clear, there's no magic. And nothing's gonna change my point of view. They say life is a mystery. And there's nothing you can was never clear to me. Why people come and people go. In my dreams they reappear. every day. There's no room for mistakes in this world. lost on the sidewalk of memory lane. Winnares Julia Zara van The Voice in 2013 deed mee aan Beste Zangers in 2015 en wist veel indruk te maken met de BZN-song Just an Illusion. I've been told by living like a star you pay justify your lady show Patrick de Kok en zijn verloofde Angelique Pio Velico starten samen een nieuw muziekproject, June 16. Ze starten veelbelovend met Beautiful Angel en krijgen vocale steun van Alice Springs. songs for you, my love. Come close and drift away. We build dreams with the full moon high above us Seems like a perfect day danger zones. Sweet blonde candy, I need you so. Come on, let's have a ride. Sugar, here we go. We take a flight to San Francisco. We hit the road to the coastline and go down to LA. We've got the keys to paradise. was het blokje country uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. In Mattress on the Floor horen we ook de stemmen van Marty Stewart en Ricky Skaggs. Het is een bluegrass getint werkje van Mo Pitney. tweede uur gewoon verder met naar muziek luisteren. En Sivania Ohora zorgt voor de treffende overgang. Zometeen nog een uur country. Listening to the radio Alone in my room Thinking back on yesterday old time country song comes on. And I forget my troubles listening to the music once again. One time back in 89 on a Sunday in early autumn, hit me with that old time hymn. Sent a shiver down my spine, and then I felt the great divide again. Let the singer sing a song. find something there listening to the music once again.